uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Er waren al langer zorgen om de veiligheid van het Ronald Reagan vliegveld... bij de Amerikaanse hoofdstad Washington, D.C. Gisteren verongelukten 67 mensen na een botsing... tussen een passagierstoestel en een militaire helikopter. Ervaren piloten en luchtvaartexperts waarschuwden eerder vanwege de drukte in het luchtruim en de complexe vliegroutes, waardoor het moeilijk is om te navigeren. De New York Times schrijft dat er in de verkeerstoren één persoon het werk van twee mensen deed. De politie heeft foto's gepubliceerd van twee mannen die vastzitten voor de kunstroof in Assen. Dat is uitzonderlijk politie hoopt dat mensen die het zien weten waar de twee geweest zijn na de inbraak. En zo moet duidelijk worden waar de topstukken zijn gebleven die uit het Drents Museum werden gestolen. Italië moet iets doen aan de vergiftigde grond in de regio Napels. Dat zegt het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. In de regio wordt afval gedumpt en verbrand door de Napolitaanse maffia. Verschillende soorten kanker komen er vaker voor dan op andere plekken in het land. Burgers hadden de zaak aangespannen tegen de overheid. In de plaats Heel in Limburg is gisteravond een politiemotorrijder omgekomen. Het gaat om een eenzijdig ongeval dat even na tien uur gebeurde. Er wordt onderzocht hoe het precies kon gebeuren. Alle drie de Nederlandse clubs die uitkomen in de Europa League... hebben zich geplaatst voor de tussenronde. Komende dag is er op 1 uur een loting en dan wordt bekend tegen wie Ajax, AZ en Twente het moeten opnemen in de tussenrondes om zich te plaatsen voor de achtste finales. Het weer. De dag begint op de meeste plekken droog. Al kan er lokaal nog een lichte bui vallen. De temperatuur ligt rond het vriespunt en het kan glad zijn. Later vandaag blijft het op de meeste plekken droog met zon en wolken.